uur. gemoed bij het NWS Journaal. Vraag door een Amerikaanse vrouw. Ze werd in 2012 ziek na het eten van gerookte zalm. Hetzelfde jaar dat in Nederland vier mensen overleden... na het eten van zalm van Foppen. De vrouw van 39 kocht de vis in een Amerikaanse supermarkt. In het ziekenhuis bleek dat ze salmonella had. Ze moest meerdere operaties ondergaan... en een ziekenhuisrekening van 52.000 euro betalen. Ook heeft ze nog altijd last van een spastische darm. Het bedrijf in Harderwijk heeft in het verleden geregeld boetes gekregen... omdat de hygiëne niet op orde was. Een gezin met vier kinderen uit Hilversum is waarschijnlijk naar Syrië afgereisd... schrijft burgemeester Broertjes in een brief aan de gemeenteraad van Hilversum. Het gezin wil zich vestigen in het machtgebied van islamitische staat. Of dit gezin ook bekend was bij de gemeente of andere instanties is nog niet duidelijk. Morgen worden nieuwe Europese sancties tegen Rusland van kracht. Afgelopen weekend werden de EU-landen het daar al over eens. Enkele landen wilden die toen nog niet in laten gaan... omdat een dag ervoor een bestand in Oekraïne van kracht was geworden. Vanaf morgen is het voor Russische bedrijven moeilijker om geld te lenen in de EU. Onder meer het oliebedrijf Rosneft en delen van Gazprom worden getroffen. Verder worden meer Russen en Oekraïense opstandelingen op een zwarte lijst van de Europese Unie geplaatst. Er is geen direct bewijs dat de Zuid-Afrikaanse atleet Pistorius schuldig is aan moord, heeft de rechter in Zuid-Afrika gezegd. Hij kan nog wel worden veroordeeld voor doodslag. Pistorius schoot vorig jaar zijn vriendin dood, volgens hemzelf omdat hij dacht dat ze een inbreker was. Voor het voorlezen van het vonnis zijn twee dagen uitgetrokken. De eventuele strafmaat volgt nog later. Het weer geregeld zon, maar ook wat wolkenvelden en lokaal kans op een beetje regen. Het is zo'n 20 graden. Morgen geregeld zon en iets warmer. In de kustprovincies wel weer kans op bewolking. het weekend vooral in het noorden en westen zon en dan 20 tot 22 graden. Dit was het NFM. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad problemen bij Utrecht op de A28 richting Amersfoort. De rijbaan is dicht tussen Utrecht en de afrit Den Dolder. Op de A1 richting Amersfoort staat tussen Soest en Eembrugge 3 kilometer. En op de A27 richting Utrecht vanuit Gorkum bij Utrecht Noord 3 kilometer. Verkeer naar Amersfoort kan vanaf knooppunt Lunette omrijden via de A12 en de A30.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 Eh, maar daar gaan wij het vandaag niet over hebben. 9-11 is voor ons gewoon weer eh, Matchbox. En vandaag aflevering nummer 44. We zijn te beluisteren op de kabel via 106. 104.5 op het... Eh, op de ether op 106.9 en op het internet via ZFM Live. En mijn naam is Bart van der Meer. We beginnen vandaag met eh, twee heerlijke nummers. De Stevie Wonder en de CCR. En je hoort zometeen wel hoe, wat, waar en waarom. Clearwater Revival met Who'll Stop the Rain. Speciaal voor El eh, Bundy uit Rode School. En we begonnen met Superstition, een nummer van het LP Talking Book uit 1972 van Stevie Wonder. En hier is een nummer van de eerste solo-LP van George Michael, Faith. Eerste soloalbum van George Michael Faith uit 1987. En we zijn alweer toe aan de eh, top 40 van 50 jaar geleden. 11 september 1964. En we hadden wel twee nieuwe binnenkomers. En allebei in de lagere regionen. Nieuw op 39 en nieuw op 36. Nou, we beginnen maar met die van 39. Die kwam binnen dus eh, in, eh, op 11 september. En dat waren de New Bees met Bread and Butter. En hun hoogste notering was de 15e plek op 8 oktober. Hier zijn ze, de New Beats. altijd nog genieten als ik terugdenk aan het Grand Gala uit de Disc van 1965. Want daar traden dan de New Beat live op in dat programma gepresenteerd door Willem O'Duis. En toen de tijd zaten in de zaal nog alle ehm, hoogwaardigheidsbekleders op het gebied van de muziek. <laughs> En die wisten werkelijk niet wat ze hoorden. Eh, de, we hebben de New Beats ook nooit meer teruggezien op de Nederlandse televisie. Dat was nieuw op 39 en de hoogste nieuwe op 36. Maar die kwam dan ook ergens terecht. Die kwam op de eerste plaats terecht. Ook op 8 oktober. En dat was Roy Orbison. Oh, Pretty Woman. Pretty woman walking down the street, pretty woman, the kind I like to meet woman. I'll go Protect you. lightly from the ledge, babe. Go lightly on the ground. I'm not the one you want, babe. I will only let you down. You say you're looking for someone who promised never to part. Someone to close his eyes for you, someone to close his heart. Someone melt back in the night. Everything inside is made of stone. There's nothing in here moving, and anyway, I'm not alone. You say you're looking for someone who'll pick you up each time you fall to gather flowers constantly and to come each time you call. A lover for your life and nothing track van het album Another Side of Bob Dylan uit 1964. It Ain't Me, Babe. Eh, sommige platen verdwijnen zo nu en dan wel eens eventjes van je radar. En dat kan wel even duren, maar ze komen gewoon weer terug. Net zoals dit nummer van het album Sweet Baby James van James Taylor uit 1970. Fire and Rain. Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans they made put an end to you. I walked out this morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain seen sunny days that I thought would never end. I seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Won't you look down upon me, Jesus? You gotta help me make a stand just got to see me through another day. My body's aching and my time is at hand. I won't make it any other way. Whoa, I've seen fire and I've seen rain. Seen sunny days that I thought were times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Been walking my mind to an easy time, my back turned towards the sun. Lord knows when the cold wind blows, it'll turn your head around. Well, it's out time on the telephone line to talk about things to come. Sweet dreams and flying machines in pieces on the ground. Oh, I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not But I always thought that I'd see you, baby, one more time again now. beter, kan je het eigenlijk niet hebben. James Taylor en Fire and Rain. Zijn we toe aan de tip van Willem. En die komt vandaag uit eh, België. Wat, uh, wat eh, een groep die, die de eerste plaats heeft gehaald met dit nummer. En daar drie weken is blijven staan. Ehm, daarna hebben ze eigenlijk niet zo heel erg veel succes meer gehad. Maar zo'n nummer één, die blijft hangen. En die heeft eeuwigheidswaarde. Hier is uh, Vaya con Dios met... What's a Woman? Cause my heart never gave En ook elk jaar in de top 2000 Vaya Condios en What's a Woman van het album Night Isles uit 1990. Dat was dus de tip van Wilm. Belgische groep, en nu we het toch over België hebben... de volgende plaat was alleen maar een hit in Nederland en België. En de, het album ehm, Lady of the Night werd ook alleen maar in Europa uitgebracht. Donna Summer en haar eerste hit eh, The Hostage. Telefoon. Hello? Lady, we've just kidnapped your husband. Have $800,000 ready by tomorrow night. And lady, no police, or you'll never see your husband alive again. Hello? I remember don't go to the police. Get your money out the window and keep driving. And remember, lady, no police. my husband a few days later. Yes, the funeral's tomorrow. En ze waren ook niet misselijk, hè? Ze vroegen meteen 800.000 dollar. Nou, was de dame zeker geen vakkenvuller. Ongetwijfeld niet. Eh, we gaan naar Elvis Presley en dan denk je van een van zijn vele hits. Nou, vandaag is een keer niet. We draaien een eh, track van eh, de film Roused About uit 64. En het is wel een leuk liedje om te horen. The Poison Ivy League. Hail to the old Ivy League. Poison Ivy League. are sitting round the tables tonight. The rah-rah boys have lots of plans in view. They're gonna have panty raids and make their own lemonade. They'll live it up just like the big boys do. Boys in Ivy League, boys in that Ivy League, give me an itch. Those sons of the rich that poison Ivy League. go to bed so early tonight. Before exams, they need a lot of rest. They gotta make good for dad, they gotta make good so bad. They'll even pay someone to take that test. Poison, I believe, poison that I believe. How can they flunk? They're so full of bunk. poison, I believe. The rah-rah boys are being groomed for business someday. For better things to college they were sent. And you can bet they'll be the head of the company as long as dear old dad is president. Boys in Ivy boys in that Ivy League, so loaded with cash they give me a rash. That poison in Ivy let it be told, I won't touch them with a ten-foot pole. That poison ivy Uit de film Roustabout uit 64, The Poison Ivy League, Elvis the Pelvis. Vorige week in de top 40 van 50 jaar geleden hadden we een nieuwe binnenkomer van de Shadows, Rhythm and Greens. En toen had ik het er met Ruud en eh, Hans over. De achterkant was eigenlijk beter. En ze stonden me aan te kijken met zo'n gezicht van... waar heeft de man het over? Ik zeg, nou, dan draai ik hem volgende week wel even. De bekant van Rhythm and Greens. Hier is eh, The Miracle van The Shadows. say 1966 Marjo van de Rob Hoeken Rhythm and Blues groep. En we hadden het over <laughs> betere achterkanten. Eh, de achterkant van dit eh, singeltje mocht er ook echt zijn. En die gaan we misschien volgende week al wel draaien. Dat was Rig Moore. Eh, we zijn toe aan een, een, een, slice of Eagles. Uit 1979 van de LP The Long Run. It is A Heartache Tonight. Kort geleden waren we op Facebook bezig met de familie om eh, elkaar de mooiste muziek te laten horen. En deze kwam ook langs. En dan is er geen excuus meer om hem niet te draaien. Ehm, we gaan naar een eh, cover van een Jim Jackson song. En dan zeg je, oh ja, Jim Jackson. Ik zou het ook niet weten. Maar eh, het wordt gespeeld door de Lovin' Spoonful. Wild About My Lovin'. Dat waren de Loving Spoonful. We zijn alweer toe aan de laatste van het eerste uur. En die gaat helemaal tot aan het nieuws. En daarna zien we elkaar weer terug naar het nieuws en de boodschappen.